Nachtwacht. Inzicht. Nachtwacht. Inzicht. Een voorbeeld voor de ouderen. Heel moeilijk. Heel moeilijk. De nachtwacht. Want voor je het weet ben je toch al flinterdunne draadje van het verhaal kwijt. Heel moeilijk. Welcome. Let's try to hack the secret zone of future Connection access. Last time you were in the sensory deprivation tank, you entered a state of shared consciousness with Aiden. During that time, part of his memories crossed over into your brain by putting you into a state of deep hypnosis and by giving you substantial doses of psychoactive drugs, I can help you to access those alien memories that your mind has repressed. My voice is your guide, it is also your tether to reality. You must focus on my voice, or you may risk being lost in the memories. oh. What? I just got an erection. Oh, fear not. It's nothing to do with your state of undress. You simply need to urinate. That's good to know. Well, you've managed to destroy that part of me. Unfortunately, as much as I'd love to, I can't get into your head any faster. Met een snelle beweging. Het valt als een warme wollen deken over je hersenpan en wieg je langzaam naar een comateus niveau. kast, kast, gaat over gesloten deuren die geheel onze stijl wijd openstaan. Daar in de wondere wereld waar we leven op contrasten. Deze nacht in, nacht uit, door de essentie heen. Altijd zullen blijven gebeuren en daar weinigen mee verrasten. Tijdens de vorige nachtkast bekroop me al het stiekeme gevoel van ja, dit gaat hem vaker worden. En simsalabim. Hier zijn we dan. Je bent live verbonden met de EO Jongerendag 2010. Koning Jezus. Wat vond u van de muziek? Uh, het vond wat hard. Wat hard. Vond wat hard. Uh, eh, orgelmuziek heb ik liever. Bandje, bandje, bandje, bandje, vet. Als ambassadeurs van koning Jezus. Oh. Zo gaan we op pad, biddend om God zegen. Oh mijn God, koning Jezus. Oh gelukkig, daar heb je Jan-Peter Balkenende. U kijkt zo lief. Oh. Nou, dat is ook toevallig. Dat heb ik zelf. Nou, dat, inderdaad, dan zijn wij wel, eh, nou ja, collega's om zo maar even te noemen. Zing, vecht, huil, lach, werk en bewonder. op Jan Smit gekomen maar ja. Toen stak ik daar dat kaarsje op en eh, het heeft geholpen toen. Ik zal weer een kaarsje opsteken. Hallo daar, vrienden van de nacht. Dit is Nacht Live. Live, live. Voor ieder die nu luistert. Of als nachtkast voor een ieder die dit later doet. Welkom, welkom in de wondere wereld. dark. Perfect. Perfect. Nachtwacht. dark. Perfect. Een interactief bewerkt kijkje uit het leven. Voor mij, jullie, voor even. Het kunnen spreken, het grote motief. Voor jullie, dat mij aansterkt ons geluid. Als twitterend vogeltje zo vrij. Twitter. Als spreken, reken, reken, wat houvast hij tweet. Zo om de paar weken. Verbeelding met beleving vergeleken. Vertekend, maar oprecht. Wat houvast, zoals je ziet. Zoals je ziet, met beide oren. Geluid en gezicht zo echt. De wonderwereld maakt alles soms verloren. Zo lijkt, terwijl je niks verliest. Dat is in een notendop ons geluid. geluid, geluid. musical instruments before. Do instruments of torture count? No. Is mayonnaise an instrument? No, mayonnaise is not an instrument. That's fine. No one has any experience. Fortunately, I have enough talent for all of you. <laughs> all of you. <laughs> Everybody ready? And a one. And a two. And a one, two, three. defies to the the night to a soft voice calling. Slowly shed my garments of sleep. Drawn to the garden along a dark passage, I draw back the curtain to mystical light. In luminous moonlight, fine rain is falling. Naked, I kneel on the lawn, wet and silvered, wet and silvered. Raise my eyes to flooding light. many points of fusing light. Parts of me tremble in the moon's ring of rain. In strange silence, I wait. Parts of me tremble in the moon's ring of rain. I wait. in So this is the story of how your life began, began, began. Slechts een fractie van een seconde scheiden mij tot interactie. Alles wordt een wij, kunnen zijn, willen voelen, geven, groot als in klein, kunnen ervaren en weten te bedoelen. Knopte reconstructie van een spinsel bij aanvang, plots geuit, zonder introductie, eindeloos vaak al lang, of toch soms. Naar streek, streek, zelf, rust, rust, rust, rust, En naar verlang, vrijwillig, vol verwachting. En naartoe leven. Ze laten me dromen in de verhalen. Zie ze liever komen zelfs. Alles liever dan dat ze gaan. Tussen al dat zweven door. Een eerste grote sprong genomen. En van bijster een ander spoor. Nu al daar gekomen. Slip en slide. Beweeg ik me steeds vaker nuchter als in een trip. Gemotiveerd en met pride. Trots op het grenzeloze aspect. Van mijn wondere wereld des liefde, liefde en respect, respect, respect. Een wereld voor je open. open. Een wereld voor je open. Nacht, nog, nacht. nog nacht, nacht, kas. Dromiger dan het meest ideale, gewilde, onmogelijke uitvoerbare. voor je open. Eh, of the underground. So this is the story of how your life began. En dan op een gegeven moment op, hè, dat als je, als je aan het inspreken bent, ja? de kleinste vorm van geluid, weet je wel, die pikt die dan op. Ook nog. Ik zat één keer tussendoor, zat ik aan mijn neus heel zachtjes te kriebelen. Ja? En toen hoorde je echt... en dan kreeg ik er niet uit en die tekst was briljant. dat is toch zonde, weet je wel. Maar hey, eh, welkom bij de nachtwacht. Ja, dankjewel. Het is inmiddels ochtend, u heeft de hele nacht liggen slapen geloof Denk het ook. Ja, ze kunnen ons ja. niet dit is gelukkig radio. Ja. Wel welk vak ik? Welk vak? Vak, ja. Vak. Vak, tv-vak. TV-vak? Jij gaat echt gelijk voor de presentatie Ja. Met je ogen dicht. Nee. Toch, uh... Ogen dicht? Ogen dicht, ja. Zo even weer eh, ronken. Ik, ik, zie dat de... Ja, luisteraar. Luister, luister. Gelooft u mij maar als oppernachtwachter. Ja, zie ik echt twee dichte ogen. Maar maar, die zong er ooit een liedje over en dat was best een aardig, ja, Draai ze hem, draai ze hem, draai ze hem. Met zijn ogen dicht. Bij de ene muur. Totdat de boom valt. <laughs> ja, en dan moet je nog carrière gaan maken natuurlijk. Ja, ja. dan moet je maar een taxi op hebben. <laughs> nou ja, carrière is in ieder geval wat mij betreft nu begonnen. Hadden we eerder moeten doen. Maar carrière maken? dit is dan wel... Eh, ja, nou, ik ben dan Volgens mij is het topradio. Ja, maar ik moet toch een carrière te maken. Carrière? Carrière. Ja, zo mooi. Carrière. Dat is ook een mooi woord. Je hebt ook een derrière. Ja, derrière. <laughs> Brullen op je radio. Ja, scheid ze. Ja, wat niet. We hebben onze gekke oude gast. Ja, mag ja nachtwacht. Als je nou in het korte, heel kort daar iets over zou moeten zeggen, wat zou je dan zeggen? de nachtwacht? Ja. Om die nou dat duurt te lang, hè? Ja. De hele nacht. Ja, mensen. Pet ik meestal. ik moet hem goedkeuren. Hij is niet echt positief, maar ja. die gaan we erin houden. Ik pit hem. Ja. En dan nou is het uh, diarree. En ik heb ook geen bijnaam van Snuffy of zo. Nee, nee, nee, nee. Oh god, gaat die Snuffy erbij halen? uh, jij hem erin. Ja, doen maar. Voor je weet krijg je foto's van klokkantoren en... Eh, ja. Die uiteindelijk niet op beeld verschijnen, maar goed, ik heb dan, inmiddels heb ik wel een, bepaald plaatje erbij Nou ja, jij hebt ook een mooi uitzicht. Ik heb prachtig uitzicht, ja. Kijk, kijk rechts. Ik kijk naar mensen boven kijken. Ik kijk rechtstreeks op de reflectie van mijn huis. Dat is net. Aan, aan de achterkant met zo'n andere Frank. Ja, af en toe zit er zo'n dus meisje te zwaaien, zo'n klein meisje met zwart haar, krulletje. Ja. Terwijl het, het zal toch niet zo zijn, weet je. Jeff en Nelle ook tegen. Ja, ik zie me aankomen. je, moet die, je moet die mensen ook, eh, eh, ja, stel dat je een keer echt nodig hebt. Knipoog, knipoog. Ja. Was het En, en dat klinkt dan nog realistischer dan ik het eigenlijk bedoel. was het Goed, Anne Frank, dikke scheid. De hele wc zit verstopt in wc-papier. Welkom bij de nachtwacht. Het is ochtend. Ja, en ik ga me nog een sopje boeken. Ja, nou, dat is goed. salvia doet mij ook wel. Ja. ja. Mag maar eens proberen op te staan en kijken hoe deze opname gelukt is. en ik hou het bij de as. Je hoort de mensen. Nou, in mijn slaap, dat je. De nachtwacht. Een wereld voor je open. stanno bene. Se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te in capi di I love you. Papà l'americano. Good morning. En Pino helpt haar met een hele speciale muts. Bert en Ernie zitten in de bioscoop. En het verhaal van Dikkie Dik gaat vandaag over de prullenmand. Daarna om kwart voor zeven de tweede aflevering van Afwas in de ijskast. En vanavond maken jullie kennis met de kinderboekenschrijver... Nachtwacht Inzicht. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door. De